Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Premier Rutte gaat vanmiddag in debat met de Tweede Kamer over de val van zijn kabinet. Gisteren diende Rutte zijn ontslag in bij koningin Beatrix... nadat het zaterdag tot een breuk was gekomen met gedoogpartner PVV. In het debat gaat het onder meer over een datum voor verkiezingen. Een kleine meerderheid van de Kamer wil die al over twee maanden houden... maar andere partijen willen meer tijd. Ook de kiesraad, die het kabinet daarover adviseert, vindt juni te vroeg... Nieuwe partijen zouden dan maar weinig tijd hebben om zich voor te bereiden. Rutte en de Kamer zullen ook debatteren over de miljardenbezuinigingen die moeten worden doorgevoerd. Mogelijk kunnen VVD en CDA op bepaalde punten akkoorden sluiten met andere partijen. VN-chef Ban Ki-moon heeft eind deze week voor het eerst een ontmoeting met de Birmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi. Hij bezoekt Birma op uitnodiging van de president. Suu Kyi werd begin deze maand bij verkiezingen in het parlement gekozen, maar weigerde gisteren de eet af te leggen. Ze is het oneens met de tekst van de eet. De VN-chef verwelkomt de positieve internationale reacties op de recente veranderingen in Birma. Hij vindt het bemoedigend dat Europa de meeste sancties tegen het land gisteren heeft opgeheven. In de Kleine Comedie in Amsterdam heeft dokter Anders P. voor het eerst in jaren weer eens op het podium gestaan... Aanleiding was de presentatie van een boek met cd's die een overzicht geven van het werk van de 92-jarige zanger, tekstschrijver en cabaretier. Dr. Anders P., die eigenlijk Heinz Poltser heet, trad zelf niet op. Hij zat op het podium en genoot van de optredens van anderen die zijn werk uitvoerden. Onder hen waren Maarten van Roosendaal en Erik van Muiswinkel. Sinds zijn laatste optreden in 1996 komt Dr. Anders P. zelden in de publiciteit.